met het NOS-journaal. Dit jaar waren er tijdens de jaarwisseling ruim 100 vuurwerkslachtoffers minder dan vorig jaar. Uit een gezamenlijk onderzoek van Veiligheid NL en de NOS blijkt dat er 574 mensen op de spoedeisende hulp zijn behandeld. Dit jaar was de tijd waarin vuurwerk mocht worden afgestoken korter dan andere jaren. Volgens Veiligheid NL is dat waardoor er minder slachtoffers waren. Een gevangene heeft in België zes cipiers neergestoken. Twee van hen zijn zwaar gewond. De man zat in een gevangenis bij Brussel. Hij was vorige maand veroordeeld tot 27 jaar cel... wegens brandstichting in een Sjiïtische moskee. Daarbij kwam een imam om het leven. Toen de gevangene vanmorgen uit zijn cel werd gehaald... viel hij een cipier aan. En toen verschillende cipiers hem te hulp kwamen... bleek de gevangene een mes te hebben. Na de ramp met de vlucht van Air Asia vorige week zondag zijn nu 34 slachtoffers geborgen. Vandaag vonden reddingswerkers weer drie lichamen van twee vrouwelijke passagiers en van een mannelijk lid van het cabinepersoneel. Aan boord van de vlucht die bij Borneo in zee verdween waren 162 mensen. Vandaag hebben bergingsdienst ook een vermoedelijk onderdeel van het vliegtuig gevonden. De Nederlandse marathontitel op kunstijs is bij de mannen voor Jorrit Bergsma en bij de vrouwen voor Mariska Huisman. Beide wonnen al eerder marathontitels. Bergsma, de olympisch kampioen op de 10 kilometer, was in 2010 en 2012 winnaar op natuurijs. Huisman pakte in 2010 en 2012 ook al de nationale titel op kunstijs. Tweede bij de mannen werd dit jaar Marcel van der Ham, derde Gary Hekman. Bij de vrouwen werd Irene Schouten tweede en Voske Tamar van der Wal derde. Het weer, vanavond en vannacht meest droog. De temperatuur daalt tot rond of net iets onder het vriespunt. In de loop van de nacht is er kans op gladheid. Morgen zijn er wolkenvelden, maar ook wat zon. En de temperatuur is ongeveer 4 graden.